waar zo'n 20.000 mensen worden verwacht. Precies om middernacht is de brexit een feit. Een uur eerder spreekt premier Johnson de Britten toe. Een kleine groep tegenstanders houdt in de vooravond een mars door Londen. Zo'n 80% van de Britten zegt dat ze vanavond niet stilstaan bij de brexit. Bij het landgoed Mar-a-Lago van president Trump in de staat Florida... is geschoten op een auto die langs twee beveiligingsposten reed. Volgens de politie van Palm Beach zijn twee verdachten opgepakt. Mogelijk zijn dat de inzittenden van de zwarte SUV. Het is onduidelijk of ze gewond zijn geraakt en wat ze bij het landgoed deden. Volgens Amerikaanse media was zowel Trump als zijn vrouw Melania... tijdens het incident nog in het Witte Huis in Washington. Ze zouden later vandaag naar Mar-a-Lago gaan. Bij een steekpartij vlak bij een middelbare school in Ridderkerk... is vanmiddag een jongen zwaar gewond geraakt. De politie heeft een jongen van 13 aangehouden. Het 16-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie vecht de jongen voor zijn leven. De twee zaten op dezelfde school. De politie wil nog niets over de toedracht van het steekincident kwijt. Het Rode Kruis heeft bijna 1 miljoen euro uit zijn noodfonds vrijgemaakt... voor de wereldwijde hulpverlening rond het coronavirus. De organisatie gaat specialisten sturen naar landen... waar de kans op verspreiding van het virus het grootst is. Een pandemie van het coronavirus is een reële dreiging... en moet niet onderschat worden, zegt het hoofd gezondheidszorg... bij het Internationale Rode Kruis. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen bij 10 graden. Morgen bijna overal eerst regen, later op de meeste plaatsen droog... met in de middag in het westen ook kans op wat zon. Het blijft zacht met maxima rond 11 graden. Pas vanaf dinsdag wordt het wat kouder en minder nat.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 De eerste 20 hebben we natuurlijk gehad. Ik zal ze zo nog even opnoemen. En we hebben straks een nieuwe nummer 1. het is weekend, Pensa, pesa, pesa, pesa, pesa eens wat ik zoek okay. Er zijn dames in het tijd en mijn zakken zitten goed We knallen wat flessen Oh, het is weekend, weet niet wat je doet Pesa, pesa, pesa, pesa, pensa, pesa, pesa, pesa, pesa, pensa, pesa, pesa, pesa, pesa, pensa, pesa, pesa, pesa, pesa, pensa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, Zoals ik al zei, eh, zal ik even de platen noemen die we al in het vorige uur gedraaid hebben. Nummer 40, Home van Martin Garrix. Ik denk niet dat hij volgende week nog in de top 40 van de danceplaten zal staan. Want hij zakt nu wel heel snel. Op nummer 39 Harder van Jack Jones en Bebe Rexa. 38 SOS van Avicii verlaat langzamerhand ook de dance top 40. En dan 37, You Little Beauty van Fisher. Op 36, nieuw binnengekomen deze week, Make It To Heaven van David Guetta en Morton. Op 35, Winter Wonderland, eh, Sam Veld. Die begint wel al te dalen, dus het is maar de vraag of hij de kerst haalt. Dan op 34 All Around the World van Rehab en A Touch of Glass. Dan op 33 The Drill, Magnificence and Seven Skies. Op 32 Universal Nation van Bart Skills en Push. En dan op 31 Laatste we eh, vorige week nog op 38. Grado van Zievert. Op 30 Joyce Roberto van Suarez. En dan op 29 ook nieuw binnengekomen deze week. Rabbit Hole van Kelm Fat en Jam Cook. Op 28 You Got The Love. Van Kieno Silva en Mohawk. En op 27 San From Disco van Don Dolla. Op 26 Losing It van Fisher. En op 25 I Love You Armin van Buren. Deze week vier plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Op 24, We Got Love van Zigala Viet en Ella Henderson. En op 23, Jack Jones en Ella Henderson met This Is Real. Vorige week nog op 29, dus stijgt zes plaatsen. Dan op 22, Don't Call Me Up van Mabel. Begint ook te dalen. En dan op 21, Soldier van Ovaya. En als laatste, maar not least, Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta op nummer 20. En dan gaan we natuurlijk over naar nummer 19. Dat is Too Much van Kubri. Nummer, nummer 19. 19, 19, You think I give a fuck Nah, I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck Nah, I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck now? Nah, I got too much. I, I got too much. I, I got too much. pretend I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.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 Op 18 was Poor Milk met Robbie, Dorothy en Kees. Op 17 Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. En op 16 deze week nieuw binnengekomen Free Your Body. En wat een plaat van Chris Lake en Solardo. En dit is natuurlijk Narcotic van You're Yannick en Zenex.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 Oh, Just take it step by step. Ja, dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM het weekend in. Het de beste zender om volledig uit je dak te gaan. Zometeen, na 9 uur, is er natuurlijk weer tijd voor See It tot 11 uur. Mijn collega's hebben natuurlijk weer een perfect programma voor je, waardoor je nog meer in de feeststemming komt. Maar nu nog de laatste platen van de Dance Top 40. Net hoorde u op nummer 13 Pump It van Endor. En dan op 12 I View Love van Sam Smith. Beide zijn deze week gestegen. Dus op nummer 11, en dan blijft hij al eh, een tijdje staan, Post Malone van Sam Veld en eh, Rani. En dan hebben we nog natuurlijk op 10 net gehad God is a Dancer van Chesto en Mabel. Vorige week nog op nummer 9, nu een plaatsje gezegd. En straks op nummer 9, Roses van St. John. Nummer 9. corner with the body screaming dollar. Never sold the back, but looking like Pablo It's gonna make him feel your way like Tony Q.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 Wij knallen u het weekend in. Dus zit klaar voor de laatste acht platen. Want eh, dit was eh, Move Your Body op nummer 8. Vorige week nog op 7. Op 7 stond Peace of Your Heart van Medusa Feet Good Boys. En op 6 stond Martin Garrix en Dean Lewis met Used to Love. En net hoorde u natuurlijk op nummer 5 On van Recon Excalibur Heldens. Zometeen op 4 Hooked van Martin Eiken. En we hebben nog een nieuwe nummer 1 en nog steeds de hoogste nieuwe binnenkomen.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 Want op 19 stond Too Much van Kubri. En op 18 Poor van Ruby, Dorothy en Keys. Op 17 Ritual van Rita Ora van Chesto en Jonas Blue. En op 16 is nieuw binnengekomen Free Your Body van Chris Lake en Solardo. Op 15 Narcotic, eh, Unatas en Yannick Senex. En van op 14 Higher Love mm, van Kigo en Whitney Houston. Op 13 is gestegen Pump It Up van Endor. En op van op 12 staat I Feel Love van Sam Smith. Op 11 Post Malone, Sam Veld, Feet Rani. En op 10 staat God is a Dancer van Chesto en Mabel. Op 9 staat Roses van St. John. En op 8 staat Marcel Jefferson en Solardo met Move Your Body. Op 7 staat Peace of Your Heart van Medusa. En op 6 staat Use to Love van Martin Garrix. En op 5 staat Termion van Riton en Oliver de Oliver Heldens. Sorry, ik spreek de naam verkeerd uit. En op 4 staat Hooked van Martin Eiken. Op 3 staat Loose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. En op 2 staat Ride It van Regard. Dus op 1 staat ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Don't Start Now. Volgende week is er weer een ZFM met weekend in. Zometeen is er nog Siert. Maar nu krijgt u eerst de nummer 1 van deze week.